Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brazilië is een vliegtuig neergestort, met aan boord 62 personen. Het toestel stortte neer in de buurt van São Paulo. Op beelden is te zien dat het vliegtuig tollend uit de lucht valt. Het gaat om een binnenlandse vlucht. Over de oorzaak is nog niks bekend. In Amsterdam hangen nu camera's bij het standbeeld van Anne Frank. Een maand geleden werd het beeld in Zuid beklad. Met rode verf was er Gaza op de sokkel geschreven. En vijf dagen geleden was het opnieuw raak. Er is nu extra verlichting geplaatst en dus camera's. En het is nog volop vakantie, dus voor veel mensen eventjes geen werk. Maar voor de ANWB Alarmcentrale is dat niet zo. Die hebben nu topdrukte. Zij krijgen nu elke dag zo'n 15.000 telefoontjes met van vakantiegangers die met pech zitten. En dat is natuurlijk hectisch. Ja? Ja. Wat sprong eruit vandaag? Eh, vandaag sprong eruit dat er een eh, mooie camperbus met pannen stond... waar de hele versnellingsbak van vervangen moest worden. En in Italië zijn die onderdelen niet te krijgen. En nu proberen we met mannenmacht uh, om de onderdelen in Nederland te krijgen. En die op tijd daar te krijgen, zodat de vakantie kan worden afgemaakt. Dat gaat even duren als ik dat zo hoor. Nou, we zijn wel snel hoor. Ja? <laughs> Ja, de medewerkers werken vanuit Den Haag, maar ook vanuit bijvoorbeeld een klein kantoortje in Athene... om iedereen weer op weg te helpen. En de straten van Wenen zijn nu bezaaid met Swifties. Nadat de drie concerten van Taylor Swift zijn afgelast door een terroristische dreiging... hebben fans besloten dan maar een feestje op straat te houden. Ze hebben hun speciale outfits aan, ruilen armbandjes en zingen liedjes mee. Fans kunnen als ze hun concertkaartje laten zien...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 Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? when I'm through. Let the bass from the speakers run through your sneakers. Move both your feet and run to the beat. Come, run, run, run, run. Everybody move. Let me see you move. Rock it to the groove. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah, yeah. Well, I'm ready for you.